结。 sleep of faith I'll never know So I'm learning to fall With no safety net To cushion the blow ook op internet. www.zfmzandvoort.nl promises promises promises.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 Volgens Welte moeten politieagenten ook altijd hun gezond verstand gebruiken. Ik voel me niet altijd een instrument van de overheid dat onmiddellijk doet wat er gevraagd wordt, zei Welte. In het regeerakkoord staat dat het kabinet met een voorstel komt voor een algemeen verbod op gelaatsbedekkende kleding, zoals boerka's. PVV-kamerlid Brinkman vindt Weltes uitspraken ongehoord. De politie heeft het beleid gewoon uit te voeren, zei hij in het Radio 1-journaal. Brinkman noemde Welten een slechte korpschef die al jaren schandelijk misbruik maakt van de ruimte die de politie heeft. De verpakkingsindustrie levert onjuiste cijfers over het recyclen van kunststofafval. De successen worden overschat, staat in een rapport van de inspectie van het ministerie van Milieu. In sommige gevallen zit de industrie er volgens de inspectie zo'n 15% naast. Volgens de inspectie is het onmogelijk met de cijfers een betrouwbaar beeld te schetsen van de kunststofrecycling. Kamer had vragen gesteld over het succes van de plastic inzameling. Nonnen van het voormalige Belgische weeshuis Stella Maris lijken ook meisjes te hebben misbruikt. Twee mannen hebben deze week aangifte gedaan van seksueel misbruik door nonnen van het weeshuis in Kortrijk. Een vrouw zegt in het Belgische krant Het Laatste Nieuws dat ze in het weeshuis ook lastig is gevallen. Op haar veertiende zou een zuster haar geregeld hebben betast tijdens het douchen. De non zou ook hebben geprobeerd het jongere zusje van de vrouw aan te randen. De vrouw overweegt om naar de rechter te stappen. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in het begin van de jaren